Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Outcome Dutchbed is in het buitenland gaan wonen omdat hij zich in Nederland niet meer veilig voelde. Hij zei dat gisteravond in Nieuwsuur. Na de val van Srebrenica werd hij in Nederland nageroepen en uitgejouwd. Hem werd verweten dat hij te weinig heeft gedaan om de moord op 8000 moslimmannen in Srebrenica te voorkomen. Karremans zegt dat hij er rekening mee houdt dat hij zich voor de rechten moet verantwoorden voor de val van de moslim-enclave in 1995. Het OM doet onderzoek of de drie leidinggevende militairen van Dutchbed persoonlijk iets te verwijten valt. Karamans blijft erbij dat hij heeft gedaan wat hij kon en dat hij zichzelf zag als een roepende in de woestijn omdat er geen hulp kwam. Ook hield hij er rekening mee dat hij zelf niet levend uit Srebrenica weg zou komen. Het leger des Heils wil ook onbruikbare kleding gaan inzamelen. De organisatie wil katoenen kleding, zoals kapotte spijkerbroeken, versleten handdoeken en beddengoed gaan recyclen. Nu staat op de containers dat er alleen herdraagbare kleding in mag. Het versleten katoen wordt straks gebruikt om nieuwe overhemden, broeken en t-shirts van te maken. Zo wil het leger des Heils het milieu ontlasten, omdat voor de productie van nieuw katoen veel landbouwgrond nodig is. De inzameling is gestart als experiment in Almere. Burgemeester Joritsma leverde als eerste een oude spijkerbroek in. Over een paar maanden besluit het leger des Heils of het in heel Nederland versleten katoen gaat inzamelen. FC Twente heeft zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Champions League. In Roemenië werd het tegen FC Vaslui 0-0 nadat Twente de thuiswedstrijd met 2-0 had gewonnen. Vrijdag wordt bekend wie de tegenstander van Twente wordt in de laatste voorronde van de Champions League. Het weer in het noordoosten nog een bui, verder opklaringen met kans op mist.